Door Almegens met het NOS-journaal. Terreurverdacht is deze week drie keer verhoord. De eerste keer liet hij via zijn advocaat weten dat hij niet wil worden uitgeleverd aan Frankrijk. Gisteren kwam hij daarvan terug en gaf hij aan dat hij zo snel mogelijk wil worden uitgeleverd. De Turkse president Erdogan heeft hard uitgehaald naar België... dat volgens hem terreurgroepen veel te soft heeft aangepakt. Hij vraagt zich af hoe de Belgische regering verantwoording aflegt... voor fouten die zijn gemaakt. Turkije zette Ibrahim el-Bakrawi vorig jaar juli uit en waarschuwde België. Toch lieten de Belgische autoriteiten hem gaan. Bakrawi blies zich dinsdag op op de luchthaven Saventem. De douane heeft in de haven van Antwerpen 5000 kilo cocaïne onderschept... die bedoeld was voor de Nederlandse markt. De drugs hebben een straatwaarde van 150 miljoen euro. De politie maakte in beslagname bekend omdat er wordt gevreesd voor liquidaties in de onderwereld... na het verdwijnen van de grote partij drugs. De cocaïne was verborgen in een container met ananassen. De container is daarna doorgelaten om te kijken waar die naartoe ging. Dat bleek Drimmelen in Noord-Brabant te zijn, waar de politie twee mannen heeft opgepakt. Rond de oefeninterland tussen Oranje en Frankrijk, die nu wordt gespeeld in de Arena, is uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Johan Cruijff. Vooraf was er een minuut stilte Een scheidsrechter Zwaaier legde de wedstrijd in de 14e minuut een minuut stil. Na een korte stilte volgt een ovationeel applaus voor de bekendste voetballer die ooit het shirt van Oranje heeft gedragen. Het weer op veel plaatsen helder, temperatuur daalt snel. Komende nacht ontstaat er mist en bij minima rond het vriespunt kan het glad worden.